Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer ziekenhuizen stoppen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld, meldt het persbureau ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert wordt de zorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten. Ook in de regio's Zwolle, bij de coronabrandhaarden Staphorst en Zwarte Waterland wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt. Eerder werd al bekend dat in meerdere Zuid-Hollandse regio's operaties worden geschrapt. In andere regio's gebeurt dat nog niet of beperkt, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het Financiële Dagblad. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende drie jaar met in totaal 37 procent. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefsverhoging veel groter is dan elders in Europa... en dat dat slecht is voor de concurrentiepositie van Nederland. De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd... voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almir Godet. Die werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten... een kleine twee weken voor de parlementsverkiezingen op het eiland. Almir Godet had zich kandidaat gesteld voor het parlement. Hij was de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godet. Hij werd doodgeschoten nadat hij probeerde te bemiddelen bij een familieruzie... waarbij zijn broer was betrokken. De dader moet niet alleen 15 jaar de cel in... hij moet ook 25.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie. Het weer. Op veel plaatsen is het nog droog, maar vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe.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 we shackled by your honesty Made a mess, I guess I should have known The life was lust and liberty Not a chance better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. won't come And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting.